Van 7 uur. Kirsten Klomp met het NOS op straat kunnen patrouilleren. Agenten mogen onder meer winkelcentra, stations en andere openbare plekken bewaken. Door de terreuraanslagen in Frankrijk heeft de politie besloten om versneld meer schutters te trainen, zegt de korpsleiding. De Europese Commissie pakt belastingontwijking van grote bedrijven nauwelijks aan. Dat stelt de PvdA na een onderzoek. Morgen komt Brussel met nieuwe regels, maar volgens de partij vinden multinationals altijd wel een manier om hun winst via belastingparadijzen door te sluizen. Wereldwijd lopen overheden zo'n 100 tot 240 miljard dollar per jaar mis aan belastinginkomsten. Het Syrische leger heeft een strategisch belangrijke stad heroverd op de rebellen. Er is een maand lang gevochten om de stad Sheikh Maskin in het zuiden van Syrië en de stad ligt grotendeels in puin. Door de herovering heeft het leger de aanvoerroute van de hoofdstad Damascus naar het zuiden van Syrië weer in handen. Museum Arnhem gaat uitbreiden en verbouwen. Daarvoor krijgt het Museum voor Moderne Kunst ruim 11 miljoen euro van de gemeente. Het monumentale pand wordt gerestaureerd en krijgt onder meer een grote ondergrondse tentoonstellingsruimte en een nieuwe entree. Het museum wil groeien van 75.000 naar 100.000 bezoekers per jaar. Caracas, de hoofdstad van Venezuela, is de gevaarlijkste stad ter wereld. In die stad worden de meeste moorden gepleegd, blijkt uit Mexicaans onderzoek. Bijna 120 moorden per 100.000 inwoners. Volgens de onderzoekers liggen in Latijns-Amerika de gevaarlijkste steden van de wereld op oorlogsgebieden na. Het weer, in het oosten nog wat regen, maar vanuit het westen klaart het op. Vanochtend breekt de zon af en toe door, maar smiddags is er meer bewolking. Door dan een graad of 10. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vertraging op de A6 Lelystad Muiden tussen Almere Buitenwest en Muidenberg. Op de A9 Alkmaar Amstelveen na een ongeluk bij Batuverdorp 2 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. A15 richting Rotterdam vielen rijden tussen Hardingsveld, Griesendam en Stiedrecht. Een kapotte vrachtauto op de A15 Rotterdam Europoort tussen Hoogvliet en Rozenburg staat 5 kilometer. En ook gaat het langzaam op de A27 vanuit Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond.